Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De brandweer in Moerdijk brand bij chemiepak in januari. De brandweer had geen bluswater moeten gebruiken, maar schuim, blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens anonieme deskundigen was de milieuschade dan veel minder groot geweest. In het proces tegen Geert Wilders heeft het Openbaar Ministerie opnieuw alle onderdelen vrijspraak geëist. De PVV-leider is aangeklaagd voor belediging, het aanzetten tot haat en discriminatie... Wilders uitlatingen gaan volgens het OM over de islam en niet over moslims. En volgens de wet zijn uitlatingen pas strafbaar als ze onmiskenbaar over mensen gaan. President Obama is in Londen bezig met het toespreken van de beide huizen van het Britse parlement. Obama zei dat opkomende economieën als China, India en Brazilië geen gevaar vormen voor de invloed van Europa en de VS op de wereld. Ook benadrukte hij de eeuwenoude vriendschapsband tussen de VS en Groot-Brittannië. De Eerste Kamer moet volgende week bepalen of de ongeldige stem van een D66er bij de Eerste Kamerverkiezingen alsnog meetelt. D66er Kool stemde maandag met een blauwe pen en niet met een rood potlood. Daarom werd zijn stem ongeldig verklaard. Kool protesteerde vandaag bij de kiesraad tegen de gang van zaken. Die wees het bezwaar af, omdat volgens de wet nu eenmaal een rode kleur moet worden gebruikt. Het Zwitserse kabinet wil af van kernenergie en helemaal overschakelen op duurzame energiebronnen. Het land heeft nu vijf kernreactoren die zouden moeten worden omhandeld zodra ze zijn afgeschreven. Over ruim 20 jaar zou de laatste Zwitserse reactor dicht moeten. Het parlement in Bern vergadert volgende maand over het kabinetsplan. Van de shawarma-zaken voldoet bijna de helft niet aan de hygiëne-eisen, heeft de Voedsel- en Warenautoriteit geconstateerd. <clears throat> Pardon. De VWA onderzoekt jaarlijks zo'n 30.000 horecazaken. De afgelopen drie jaar werden er 45 gesloten omdat er bijvoorbeeld ratten door de keuken liepen of spinnen in het eten zaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Morgen veel bewolking en buien, mogelijk met onweer, maximaal 21 graden. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits verloopt gemiddeld. De files vanaf 5 kilometer lengte staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 5 kilometer. A9 Diemen richting Alkmaar tussen het knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoevedorp 11. Verderop tussen Beverwijk en Akersloot 7. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 5. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 10. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 10.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 Love, Done Gun, Billy Carrington van zijn laat verschenen cd en Sean Kemp. Het is een man waar ik eh, nog een aantal cd's van heb liggen. Hij heeft zelf ook eh, een aantal cd's uitgebracht die hij ook zelf volgeschreven heeft of nummers van andere artiesten.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 Barefoot blue jean night Barefoot blue jean night Barefoot blue jean night gecomprimeerd dit nummer hoor. Heel veel dynamiek in dit nummer. Barefoot Blue Jean Night. Burns. Nee, Deborah Allen. I don't need this now. The time is bad. I'm still not over the last one I had. My heart's been telling me, don't you think? vergiste me bijna in een, eh, in een naam Burns en Poe wilde ik zeggen, maar dit was Deborah Allen. Anything Other Than Love. maar natuurlijk door haar zelf geschreven samen met eh, Gary Burr.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 prachtige muziek van eh, deze dame, van deze L.E.N. zo heet ze, Going Home. Victoria Banks en eh, G.P. Pennington, ze hebben het voor eh, haar geschreven. En het is allemaal op haar laatst verschenen cd, gewoon L.E.N. heet die cd.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 Hij heeft het eh, opgenomen op het Amy record label. En eh, ja, ook weer op zijn laatst verschenen cd gezet. Eh. dit zijn allemaal weer die compilatie cd's die ik pas geleden heb thuisgestuurd gekregen. April 2011, want u weet het, ik loop daar één maand mee achter. Maar dat is nou eenmaal de Amerikaanse policy. Ze willen wel die compilatie cd sturen, maar de Amerikanen eerst hè. En ergens hebben ze gelijk hoor. Hurricane, Corey Wagger. Een nieuwkomer in de country scene. En Hurricane wil zeggen dat het hard gaat. brand new car, but I'll kill them in a race. maybe I don't stay between the lines, cause it's all about the chase. Seems like I can't find the keep up This fast-paced life throws them all off track I don't waste my time on love Like a storm cloud Now tear it up and down Broadway And if they try to mess with me They'll see my lipstick pepper spray I know what you might be thinking About my blonde hair and brown eyes And anything that you've heard Well, honey, <laughs> they ain't lies Like a storm cloud they say Like a storm cloud ben benieuwd wanneer, haar eerste cd hier in eh, Europa gaat verschijnen. Over die Cory Wagger Hurricane. Honeybee, Blake Shelton. Ook hij heeft weer een nieuwe cd uitgebracht hoor. En dit is dan weer pure country, zoals dat omschreven wordt. Hè? Maar ja, die Blake Shelton, hij heeft ook een echte country stem.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 En is het u ook al opgevallen dat het eh, echt een eh, stevig eh, stukje muziek is in deze uitzending? Misschien heeft het iets met de tijd van het jaar te maken. De lente of de zomer. Stubborn as a $2 but I could be the one. I can be as loud as an F-16. I got a river-wide redneck street. Yeah, I can be a full-blown SOB, but I could be the one. even be the sun, but I could be the one. I could be too much tequila mistake, or I could be your heart's big lucky break. Might be a little more than you can take, but I can be the one could be the arms, I could be the heart, I could be the love you could fall into. With somebody like you with me, there ain't no telling what I could be. You could be a star, you could even be the sun, but I can be the one. star You could even be the sun But I could be the one Yeah, you could be a star You could even be the sun But I could be the one Yeah, I could be the Mr. Bartender, could you pour some high Mr. Bartender, take me out with one shot. Oftewel, ja, geef nog maar een boordje, want eh, ik ben helemaal, uh, ja, helemaal ondaan, want mijn meisje heeft me verlaten. Old Alabama, featuring Alabama. Dit is Brad Paisley. Hij heeft het natuurlijk ook in een albumversie staan op zijn cd, maar ik laat u genieten van de single edit. heeft het zelf geschreven samen met eh, Chris Dubois. heb u een tijdje terug al verteld dat ik heel veel moeite gedaan heb om eh, de laatste nieuwe van Alison Krauss en de Union Station te downloaden. Ik ben echt op zoek geweest naar dat nummer en het heeft me even wat tijd gekost om dat te kunnen downloaden. En nu heb ik het dan eindelijk gedownload en zie hier, ik krijg het ook thuis gestuurd. Dus gewoon wat meer eh, geduld hebben in de toekomst, hè. Paper Airplane, geschreven door Robert Lee Kestelman. Unmitigated pleasure or unexpected pain No choice I fear. And love is hard to measure als alle nummers van die Alison Krause en haar Union Station. Hè? En dat is Charlie Mayer van de CD Lucky Man. Hij telt zelf af in Someday I'm Gonna Ride in a Cadillac. Nou, als je het zo bekijkt, zul je altijd wel een keer in een Cadillac gaan rijden. Want hij zegt zelf van, ik wil per se een keer in een Cadillac gaan rijden. En al is het maar na mijn dood als ik begraven word, dan zal ik lang uit liggen in die Cadillac waar ik zo naar verlang. En dit is ook al even geleden hoor. Niet dat het nummer oud is, nee. Dat is ook een splinternieuw. Maar dat Vince Gill weer een nummer heeft opgenomen. Samengeschreven met Amy Grant, zijn vrouw. treating me with heaven. I can see the tears. for the zeg, uh, eh, Lying to the Moon, daar zijn er 65.000 eh, van verkocht. In 1990 was dat Sunday Morning to Saturday Night, 61.000 van verkocht. In 1997, weet u dan over wie ik het heb? Dan heb ik het over Patricia Burke. Patricia Burke, zij heeft pas geleden, na 14 jaar, weer een nieuwe cd uitgebracht. Eindelijk zou je zeggen, The Dreaming Fields Waar zelf helemaal voorgeschreven hoor. You and Tequila is een van de mooiste nummers van die CD. Well, baby, here I am again. Kicking dust in the canyon wind. Waiting for that sun to go down.